Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Korpschef Van Essen zegt dat hij klaar is met het constante besje van de politie. Wat we ook doen, altijd is er wel iemand die vindt dat het anders had gemoeten, zegt hij in de Telegraaf. De korpschef reageert ermee op de kritiek op het optreden zondag... na de demonstratie op het Malieveld tegen de coronaregels... en de handhaving bij andere demonstraties. Minister Grapperhaus zegt dat hij zeer achter de manier staat... waarop de politie zondag optrad op het Malieveld... Hij zegt dat hij zich heeft gestoord aan de manier waarop op sociale media stemming werd gemaakt met aan elkaar geplakte filmpjes. En klachten dat de politie zich niet goed had gedragen. De komende dag gaat de minister om tafel met voorzitters van de politiebonden, de Centrale Ondernemingsraad en de korpsleiding. Zeker 4500 flexwerkers hebben bij het UWV e een corona-uitkering aangevraagd. De steun is bedoeld voor werknemers met een flexcontract... die door de coronacrisis zonder werk zitten... maar buiten de bestaande regelingen vallen. Bijvoorbeeld doordat ze tekort hebben gewerkt voor een WW-uitkering. Ze kunnen voor maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen. Ruim de helft van de middelbare scholieren denkt dat ze de afgelopen periode een leerachterstand hebben opgelopen door het digitale thuisonderwijs. Dat blijkt uit een peiling van scholierenorganisatie LAX. Haagse bronnen melden juist vandaag dat de middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open kunnen. Het kabinet zou dat woensdag bekendmaken. Schrijver Sander Kollaert is dit jaar de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Hij krijgt de prijs voor zijn roman Uit het leven van een hond... waarin de lezer een hond en zijn baasje een dag lang volgt. Sanne Kollaert woont sinds 2006 in Zweden en schreef twee verhalenbundels en twee romans. Bij de Libris Literatuurprijs wordt een bedrag van 50.000 euro. Het weer op veel plaatsen helder met nauwelijks wind.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 I'm yours. I know the other lose fight just to see a smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be not giving in. Zandvoortse geluid uit de jaren 80, 90 en de grootste hits van nu op ZFM.